Jan van der Putten met het NOS-journaal. Maar vervoer moet in 2018 flink zijn verminderd. Dat hebben de OV-bedrijven, vakbonden en overheden afgesproken. Wie over de schreef gaat in bus, trein, tram of metro... wordt in de toekomst net zo zwaar gestraft als overvallers. Het gaat dan onder meer om agressie, beroving, mishandeling... bedreiging, vandalisme en geweld. Om dat mogelijk te maken willen de bedrijven beter gaan samenwerken met de politie. Autofabriek VDL Netcar in Born gaat voor BMW de Mini Countryman bouwen. De nieuwe order, afkomstig van BMW, levert 1200 nieuwe banen op. Bij VDL Netcar werken straks 4000 mensen. Verwacht wordt dat er ook meer werk komt voor toeleveringsbedrijven, nu het bij Netcar goed gaat. 40 bedrijven in de energiesector willen dat er vaart wordt gemaakt met het halen van de klimaatdoelen. De bedrijven, waaronder Shell, Eneco, Siemens en het havenbedrijf Rotterdam, zeggen in een open brief dat ze een klimaatwet willen waarin de doelen van het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd. Dat betekent dat in 2050 de Nederlandse CO2-uitstoot zeker 95% minder moet zijn vergeleken met 1990. Gratis mobiel bellen binnen de EU kan consumenten wel degelijk geld blijven kosten. Daarvoor waarschuwen 14 Europese landen, waaronder Nederland. De telecombedrijven blijven elkaar kosten berekenen voor het gebruik van elkaars netwerk. De 14 landen zijn bang dat bedrijven abonnementen duurder maken om dat terug te verdienen. Het weer in het noordoosten en oosten plaatselijk dichte mist. In de loop van de dag breekt de zon door. Mogelijk in het noorden vanmiddag een bui. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam bij dorp 4 kilometer. En verder op 3 kilometer bij knooppunt Batuverdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Kadoelen en Amsterdam Hemhavens 2. En op de A12 richting Den Haag 3 kilometer voor Den Haag-Malieveld. Op de A13 richting Den Haag 4 kilometer voor Klopend Ipenburg. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam bij Gorkum 4 kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook dicht.